Stubenitski met het NOS-journaal. de organisatie bij Blokker is volgens vakbond FNV uitermate pijnlijk... voor iedereen van wie de baan op de tocht staat. Blokker gaat 440 banen schrappen. Verder gaat het bedrijf winkels vernieuwen om de concurrentie beter aan te kunnen. De komende ochtend overleggen de bonden met de directie van Blokker. Ze zetten in op een goed sociaal plan voor de mensen die op straat komen te staan. In Engeland zijn vier mensen om het leven gekomen bij een vrachtwagenongeluk. Het gebeurde op een steile helling in de plaats Upper Weston. De chauffeur verloor de controle over zijn vrachtwagen... en raakte meerdere auto's en voetgangers voordat hij tot stilstand kwam. Vier gewonden liggen in het ziekenhuis. In Reuver in Limburg is een taxichauffeur neergestoken bij een overval. Hij werd meerdere keren in zijn schouder gestoken en is naar het ziekenhuis gebracht. De taxichauffeur had een klant opgehaald bij station Venlo en reed hem naar Reuver. Daar trok de klant een mes, stak de chauffeur en ging er vandoor met een onbekend geldbedrag. De dader is voortvluchtig. Een voetbaljeugdtrainer van sportclub Lochem wordt verdacht van het bezit van kinderporno. De politie begon eind vorige maand een onderzoek naar de man en heeft zijn computer in beslag genomen. Daarop is geen materiaal gevonden dat is te herleiden naar sportclub Lochem. De man is niet aangehouden. Het OM bepaalt later of hij wordt vervolgd. De directeur van de Belgische Voetbalbond is opgestapt. Steven Martens kreeg de afgelopen maanden veel kritiek. De Belgische Voetbalbond zou onder zijn leiding veel geld hebben verspild. Onder meer tijdens het WK in Brazilië. Zo betaalde de bond drie ton om spelersvrouwen te laten overkomen. Maar toen bleek dat ze toch niet kwamen, werd hun hotel niet geannuleerd. Dat kostte drie ton. Martens erkent dat er fouten zijn gemaakt onder zijn leiding.